Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een dag na de dood van Kim Jong-il heeft Japan gekozen voor de JSF als zijn nieuwe gevechtsvliegtuig. Japan koopt voor zo'n 3 miljard euro 42 toestellen. De order is een opsteker voor producent Lockheed Martin. Vorige week eisten de Verenigde Staten dat de productie van de JSF wordt vertraagd... omdat bij testen scheurtjes en andere zwakke plekken zijn ontdekt. De verwachting is nu dat na Japan ook Zuid-Korea de JSF zal kopen. Zuid-Korea denkt na over de aankoop van 60 toestellen. De landen zijn geïnteresseerd in de JSF omdat China bezig is met de ontwikkeling van een vergelijkbaar toestel. Nederland is betrokken bij de productie van de JSF en heeft twee testtoestellen besteld. De Chinese president Hu Jintao heeft in de Noord-Koreaanse ambassade in Peking zijn condolences overgebracht voor de dood van Kim Jong-il. Het wordt gezien als een aanwijzing dat China vastbesloten is om het Noord-Koreaanse regime te blijven steunen. Gisteren spraken de Chinese leiders hun vertrouwen uit in Kim Jong-un, de derde zoon en opvolger van Kim Jong-il. Japan, Zuid-Korea en de VS maken zich zorgen over de situatie in Noord-Korea. Ze houden rekening met instabiliteit en nieuwe agressie. President Obama heeft zijn bondgenoten in de regio verzekerd van de Amerikaanse steun. En minister Clinton zei te hopen dat Noord-Korea het pad van vrede zal volgen. Het kabinet onderzoekt of katholieke geestelijken die zich hebben vergrepen aan kinderen alsnog kunnen worden vervolgd. Premier Rutte zegt dat vanavond in het tv-programma College Tour. Er leven nog ongeveer 100 geestelijken van wie bekend is dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Ze kunnen nu nog niet worden vervolgd omdat de misdrijven zijn verjaard. Rutte laat bekijken of hiervoor de wet gewijzigd kan worden. Het hangt onder meer af van Europese regels. Het weer bewolkt en af en toe regen. In het oosten natte sneeuw. Het is zo'n 3 graden. Overdag wisselvallig en zo'n 6 graden.